Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Iraanse voetballer Voria Gafouri is op borgtocht vrijgelaten. Dat melden Iraanse media. De oud-international werd donderdag opgepakt... omdat hij steun had betuigd aan de protesten in Iran. Volgens de autoriteiten had hij zich daarmee schuldig gemaakt... aan propaganda tegen de overheid... en aan belediging van het nationale elftal dat speelt op het WK. In Iran zijn al maandenlang protesten tegen het streng islamitische regime. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zich voor het eerst in weken weer in het openbaar laten zien. Hij was bij een afstudeerceremonie op een militaire academie. Bolsonaro sprak niet met de pers en hield ook geen toespraak. Eind vorige maand verloor hij de verkiezingen van de linkse Lula da Silva. Bolsonaro heeft zijn verlies nog altijd niet erkend... en probeerde afgelopen week nog een deel van de stemmen ongeldig te laten verklaren. De kiescommissie ging daar niet in mee. De machtsoverdracht staat gepland voor 1 januari. De langstzittende president ter wereld blijft er nog langer aan. Het gaat om president Obiang van Equatoriaal Guinea. De 80-jarige is al 43 jaar aan de macht en heeft opnieuw een flinke verkiezingsoverwinning behaald. Hij kreeg bijna 95% van de stemmen. In het land is vrijwel geen oppositie en ook zou er bij de verkiezingen gefraudeerd zijn. Obiang nam in 1979 bij een staatsgreep de macht over van zijn oom. Hij heeft al verschillende koepogingen overleefd. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en een gezondheidsprogramma. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Het fonds staat onder toezicht van de VN. Venezuela zit al jaren in diepe politieke en economische crisis. Zo'n 7 miljoen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken. Het weer. Vanuit het westen is er kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de bewolking verder toe.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 Just say hello. Hello. Just say hello. Hello. If we forget. days Times that felt like new beginnings Side by side, no space between us Was all we ever needed in this life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and I sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory.